De ondergrondse opslag van CO2 in het noorden van het land is van de baan. Het kabinet werkt liever mee aan een experiment om broeikasgassen op te slaan in de bodem van de Noordzee. Minister Verhaag heeft dat gezegd op een CDA-bijeenkomst in Emmen. De ondergrondse opslag van CO2 stuitte op veel weerstand bij de bevolking. In Barendrecht ging het niet door na protesten en ook in het noorden voerden inwoners actie. Daar waren plannen voor de opslag in voormalige gasvelden. Voor de opslag onder zee probeert het kabinet geld te krijgen van de Europese Unie. De opslag van CO2 is volgens minister Verhagen een nuttige techniek om de klimaatverandering tegen te gaan. In de tussentijd moet Nederland omschakelen naar andere vormen van energie. De anti-regeringsprotesten in de Arabische wereld breiden zich verder uit. Vandaag gingen betogers, duizenden betogers de straat op in Bahrein. Geïnspireerd door de opstand in Egypte en Tunesië hadden ze vandaag uitgeroepen tot dag van de woede. De demonstranten eisen grotere politieke vrijheden en een nieuwe grondwet. De politie in Bahrein schoot met traangas en rubberkogels op de betogers. viel zeker één dode en tientallen mensen raakten gewond. Ook in Jemen en Iran werd vandaag gedemonstreerd... In Jemen kwam het niet opnieuw tot geweld tussen de politie en antiregeringsbetogers. En ook in Iran liep het uit de hand. Op verschillende plaatsen werden marsen voor meer vrijheid hardhandig neergeslagen door de oproerpolitie. Naar verluid werden tientallen Iraniërs opgepakt. De regering in Egypte heeft de EU gevraagd om de tegoeden van leden van het oude regime te bevriezen. Verzoeken daartoe zijn bij de Britse en Duitse regering binnengekomen. Of het verzoek ook specifiek geldt voor de bezittingen van de afgetreden president Mubarak is niet duidelijk... De EU blokkeerde eerder al de tegoeden van de Tunesische oud-dictator Ben Ali en zijn familie. Zwitserland besloot deze week de tegoeden van Mubarak in dat land te bevriezen. Het weer, in het oosten regen, in het westen droog. Temperaturen vanavond en vannacht een paar graden boven nul.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 En uh, eens even kijken. Ik zit hier gezellig met Daniel. <laughs> Hoe heet het? onze crew is er niet. Mike is druk met zijn eigen ding. Kevin, ik, ik weet niet. Hij is misschien met zijn vriendin wat doen. Dat is wel heel logisch. <laughs> maar ja, nou, dan eh, ben ik er voor jullie om jullie te entertainen. Deze mooie Valentijnsdag. Ik eh, had net een mooie opener, vond ik. Van uh, Barry White. Your first, the last, my everything. Een mooie voor Valentijn. Maar ja, jullie moeten het met mij doen vandaag. nou, ik, het, zal, het zal toch geen probleem zijn, denk ik. <laughs> maar ja, wat gaan we straks krijgen in de uitzending? Ik heb van Mike nog zijn ramen waar kunnen krijgen. Ja. En eh, nou ja, kijken wat leuke dingen voor Valentijn. En eh, we gaan even een leuke top 5 opzoeken. Want uh, ja, moet ook gebeuren natuurlijk. Voor de gezelligheid. En ja, ik was wel benieuwd. Misschien hebben jullie wat gedaan met Valentijnsdag. Hebben jullie, hoe heet het, kaarten gehad? Of geheime aanbidders? Nou, als jullie dat hebben, bel vanuit de studio. Is wel gezellig. 023 5730 393. En eh, ja, dan kom je gezellig in de uitzending en dan vertel je even hoe je Valentijnsdag was.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 dat is nog eens even lekker. Zo'n even agressief nummertje tussendoor. Van onze eigen Wedding Temptation. Met Faster. Ja, we zijn eh, op het moment voor eh, de ramen waar van Mike. Maar eh, we kunnen hem even niet vinden, dus ik doe het even. Hij zal er ook niet zijn vandaag. Dus ja, we zullen even zien hoe ik het doe. Maleisië waarschuwt voor Valentijnsdag. De Maleisische autoriteit hebben een campagne gelanceerd om te waarschuwen voor Valentijnsdag. De viering zou verleiden tot seks voor het huwelijk. Ja, dames en heren, mijn eh, lezen is niet zo top, dus vandaar dat het af en toe een beetje gebrekkig wordt. Uh, Maleisische moslim discussiëren zondag over de vraag of ze Valentijnsdag moeten vermijden of niet. Maleisië heeft geen wet die het vieren van Valentijnsdag verbiedt. Maar de autoriteiten willen de bevolking wel waarschuwen. Nou, dat is wel eh, apart. Want eh, ja, blijkbaar is uh, seks voor het huwelijk daar ook toch nog een, taboe. Dat is in Nederland geloof ik niet meer de sprake. Mij hoor je ook niet klagen. <laughs> maar we gaan naar het volgende. tiener probeert kantine te overvallen. Een knaap van 16 heeft zich wel heel erg belachelijk gemaakt toen hij de kantine van de voetbalteam Excelsior in Rotterdam wilde overvallen. De jonge, de jonge man had een bivakmuts aangetrokken en stapte stoer het sportcomplex binnen. De 15 aanwezigen werden met een wapen bedreigd. Oh, de tiener eist geld. Opeens viel de patroonhouder uit de golf van het wapen. De bezoekers van de kantine hadden dat uiteraard in de gaten en probeerden de overvaller te overmeesteren. De tiener slaagde er echter nog in te vluchten. Hij rende het terrein af en gooide zijn met zich. Een agent in Burger kwam toevallig voorbij en zag het laatste gebeuren. Ze rook onraad en hielp, hield de jongen tegen. De knaap werd ingerekend. Op de, kop, op de koop toe bleek het wapen nep. Nou, dat zou je maar gebeuren. Ah, het verbaast me niks. Sommige mensen, hè? <laughs> maar ik, ik heb hier nog eentje opgezocht. Het is buiten Mike zijn... Het eh, is toch wel leuk om te weten. Want eh, ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders gaan komende weken met voorjaarsvakantie. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Vorig jaar had het bureau voorspeld dat er 1,1 miljoen op vakantie gingen, maar dat werd uiteindelijk veel meer. Nou, dat is altijd lekker. Ik ga zelf ook lekker op vakantie eh, volgende week. Daar ga ik echt wel van genieten. Moet ik helaas dit, eh, dit moois moet ik dan helaas uh, eventjes overslaan, maar dat haal ik die volgende week maar weer in. Dat komt wel goed. Maar we gaan even verder luisteren, denk ik, naar het volgende nummer. Ja, ik, ik nu de rest er niet is, heb ik wat minder gesprekstof, weet je. En ja, dat probeer ik toch een beetje leuk op te vullen. En eh, ja, we gaan even lekker door naar het volgende nummer van eh, Chris Brown met Yeah, drie keer. I may take a holiday in Spain, leave my wings behind me, drink my worries down the drain, and fly away to somewhere.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 Take a look at a boy like me. Never stood on my own two feet. much candy gonna rot your soul if she loves you let her go cause love only gets you down So, now, En een lollipop voor Valentijn. Nou, dat zou nog eens een apart cadeau zijn, hè? Van je vriend of vriendinnetje of je aanstaande. <laughs> ja, ik denk, eh, ik zoek even wat op voor Valentijn. Een leuk, iets leuks wat je in elkaar kan geven of zo. Want eh, normaal zou ik iets doen uit uh, eh, zetvoort.nl. Maar ski kijk, zie ik alleen maar Haarlemmer aangehouden, dier van de week, college tegen windmolenparken. Ja, ik word, ik word er niet vrolijk van in ieder geval, die, dus ik denk, ik zoek even wat op voor Valentijn. ben ik toch maar weer even bij Rama Waar gaan kijken. En staat toch, heb ik toch iets heel vreemds gevonden. Ik zal het even voorlezen. Een filmster verfde voor Valentijn haar schaamhaar roze. Nou, dat vond ik wel even interessant, dus dat, dat moet even voorgelezen worden <laughs> natuurlijk. De 45-jarige Amerikaanse filmster Sandra Burlock heeft een openhartig interview gegeven aan de Britse tijdschrift OK Magazine. Ze vertelde in geuren en kleuren hoe ze jaren geleden voor haar geliefde haar schaamhaar heeft geprobeerd roze te verven, ter gelegenheid van Valentijnsdag. Ze moest het eerst bleken en dat was nogal pijnlijk. Nou, ik uh, kan die ervaring gelukkig niet delen. Maar eh, daarna pakte de kleur niet goed. Maar ze slaagde er wel in om het in een vorm van een hartje te scheren. Hoe, haar eh, Hoe de verrassing op haar lover aankwam, heeft de actrice niet verteld. Nou, dat, is, dat, is, weer een beetje jammer. Maar ah, dat is wel apart. Ik, eh, nou, ik zal, ik zal het mijn vriendin niet vragen in ieder geval. <laughs> maar eh, ja, nou, ik vond apart. Ik, ik, hoop dat jullie er wat aan hebben. Het is weer iets nieuws. Maar eh, ja, dit weekend er is niet veel gebeurd. Veel, eh, ja, het is best wel een rustig weekend geweest voor iedereen, denk ik. Al voorbereidend voor eh, Valentijnsdag. Ik denk dat de meeste mensen nog laatste weekend even snel wat kochten of zo. Of plannetjes bedenken. Een roosje, chocolaatje of zo. Het is altijd gezellig. Maar ja, ik hoop dat het voor iedereen een beetje gelukt is. Ik, ik heb het niet gevierd deze, dit jaar omdat het even niet kon. Ik heb hard gewerkt en zo. Maar eh, ja, er zijn genoeg mensen die het wel gedaan hebben natuurlijk. En eh, nou, het zal vast hartstikke gezellig zijn geweest. Ik lul alweer veel te veel, merk ik aan mezelf. Zullen we maar dan even snel verder gaan naar het volgende nummer? Want ik heb van eh, Carol... E- oh nee, Caro Emerald heb ik de Back It Up heb ik staan voor jullie. Dus luister maar lekker naar dit volgende nummertje.